Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben hun villa in Mozambique verkocht. Premier Rutte schrijft in een brief aan de Kamer dat het vakantiehuis is verkocht aan de beheerder van het schiereiland Machungalo. Hij wil niet zeggen hoeveel die ervoor heeft betaald. Volgens Rutte was het een symbolisch bedrag. Rutte schrijft dat de prins en prinses hebben geprobeerd een particulier voor het huis te vinden. Maar dat is niet gelukt door marktomstandigheden volgens de premier. In 2009 ontstond ophef over de bouwplannen van de prins. In de brief schrijft Rutte dat de prins en prinses nu geen enkele bemoeienis meer hebben met het project in Mozambique. Bedrijven aan het Twentekanaal bereiden miljoenen claims voor tegen Rijkswaterstaat... omdat de sluis bij Eefde al bijna twee weken niet gebruikt kan worden. Bedrijven als AxoNobel, mengvoederfabrikant voor Farmers en de Combi-terminal Twente... moeten daarom vrachtwagens inhuren voor de aan- en afvoer van de goederen. Combi-terminal Twente alleen al is per dag 40.000 euro extra kwijt. De sluis bij Eefde tussen het Twentekanaal en de IJssel raakte op 3 januari geblokkeerd. Die dag viel een sluisdeur naar beneden. Op de luchthaven van Brussel zijn zaterdag twee Nederlandse vrouwen opgepakt voor drugsmokkel. Ze hadden in totaal 12 kilo cocaïne verstopt in hun handbagage. De vrouwen waren van de Dominicaanse Republiek naar Brussel gevlogen. Ze zitten voorlopig vast. In Den Bosch is bij een leerlingen van een VMBO-school open longtuberculose vastgesteld. Dat gebeurde vorige maand. Alle leerlingen en leraren met wie ze contact heeft gehad worden onderzocht. Het onderzoek bestaat uit een röntgenfoto van de longen en een Mantoux-test. Dat is een prikje in de onderarm. De resultaten van het onderzoek zijn eind volgende maand bekend. Tuberculose is een bacteriële infectieziekte die tegenwoordig goed te behandelen is. Het weer vanavond en vannacht helder. Het gaat 1 tot 5 graden vriezen.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 Goedenavond, heer Joop van Goedenavond, Daan. Ja, eh, luisteraars, inderdaad, eh, de tweede alweer van het jaar. Ja. En we hebben eh, vanavond ook weer een gast, een hele speciale gast. Bij ons is Rob Petersen. En Rob Peters heeft misschien wel een van de meest kenmerkende stemmen die er is. Want je herkent hem overal uit. Tenminste, als je regelmatig op het circuitpark komt. Goedenavond Rob, hartelijk welkom. goedenavond Joop, goedenavond Daan. Ja, leuk om hier te zijn. Ik vind het eh, ja, heel erg leuk dat ik een keer mee mag doen. En eh, ja, ik kan genieten van mooie muziek. Ja, daar, gaat het ook over. Want eh, dit programma dat, dat is voor de liefhebber van goede muziek. En dat, jij hebt een heel divers scala aan muziek meegenomen gigantisch. Het gaat vanaf 51 tot en met 71 en alles ertussenin. Ja, dat was wel mooi. Je zei tegen me, kies jij maar even 20 platen uit en dan ga je dus kijken wat je zelf hebt. En het is digitaal natuurlijk tegenwoordig. En dan, ja, dan maak je er een soort mix uit met nummers die je wat doen en nummers die een speciale reden hebben. En ja, dan is dit lijstje uit, eh, tot stand gekomen. En dat is ook de bedoeling van dit programma. Als we gasten hebben, dan vraag ik altijd, joh, stuur me wat nummers in en dan gaan we kijken wat we ermee kunnen doen. Eh, we begonnen met uh, Creedence Clearwater Revival met Born on the Bayou, uh, een hit uit 1969, nou, lang geleden. Het was een lang nummer, ruim vijf minuten, vijf en een half minuut zei je daar. Ja. Ehm, dat zal nog wel een paar keer gebeuren met lange nummers. Maar we gaan eerst zo meteen met drie nummers beginnen. Uh, Fleetwood Mac, Did You Love So Badly, en daar heb ik een live registratie meegenomen, Rob. Mooi. Echt heel speciaal. Eh, dan eh, Jefferson Airplane, White Rabbit. Eh, toch wel een groot hit van ze geweest. Ja, White Rabbit, altijd iets wat me bij is gebleven. Omdat ik toen in de laatste jaar van de lagere school zat. En dat, dat was gewoon iets, iets bijzonders. Dat, dat klonk op zo'n manier waarbij je zegt, ja, dat blijft bij je. En vandaar ook, en ook Fleetwood Mac heeft een bijzondere betekenis voor mij. Dus vandaar dat Helemaal goed. uitgekozen. Want ja, ja Fleetwood Mac, daar hebben we het net over gehad. <laughs> maar Jefferson Airplane is ook later als Jefferson Starship heeft het ook nog behoorlijk in de weg getimmerd. Ja, ja zeker. Het was een goede band. Eh, mooie muziek. En dit is echt zo'n beetje eh, ja, van die psychedelic uh, muziek uit die tijd. Dat White Rabbit. Uh, als je het verhaal helemaal gaat vertalen, dan ja. krijg je een hele map tekst. maar dat is juist zo <laughs> leuk. Dat had je toen in die tijd. En dan als laatste van de drie, Joe Cocker. Ben ik een ontzettend grote fan van. Ik ben van hem leren gaan leren houden door Woodstock. Daar trad hij natuurlijk op. En we hebben meegenomen de letter. Ja, de letter is eh, ja, toch iets aparts. Komt ook echt van Woodstock af. En ja, het mooie is, uh, Joe Cocker, ik heb hem twee keer live gezien. Twee keer begon hij ongeveer een uur te laat. Want eh, ja, dat, dat, dat is inherent aan die man.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 Tell me that you love me and stop driving me mad because I I need your love so bad. soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Oh, listen to my plea, baby. Bring it to me. because I need your love so bad. stop driving me mad Because I need your love so bad Need a soft voice To talk to me at night I don't want you to worry listen to my plea, baby Bring it to me Because I need Your love so bad Yes, because I need Yes, I need Your love so bad dan mag ook Nescus praten. Jo Kokker, heerlijke muziek, eh, Rob. Ja, geweldig. Goed, uh, Optimaal voor me. Ja, ja, ja. ja. Goed. Ehm, je, hebt eh, een verhaaltje bij het volgende nummer. Dat is de American Song van eh, Led Zeppelin, van ja, Led Zeppelin 3. Prachtig Prachtige album van geweest. Eh, waanzinnige band. Het was mijn allereerste live concert. En dat blijf natuurlijk bij in de oude raai. Ik ben er ook een beetje doof geworden, is nooit helemaal meer hersteld. Maar ja, het was gewoon een fantastisch ja, Dat je dat mee mag maken. Led Zeppelin met American Song is een, ja, een lekkere partij herrie, zeg maar. Dat, daar hou ik wel van. <laughs> Goed, daarna, ja, wat betreft dan het verschil tussen Led Zeppelin en, en dan de man zijn en papa's dat, en dan Monday Monday, dat is levensgroot natuurlijk. Dat is een levensgroot verschil, maar ik heb hem toch meegenomen omdat uh, ja, Monday Monday iets, iets uit een bepaalde tijd komt. En dat dat eh, ja, weerspiegelt uh, die, die jaren waar het uitkomt. En ja, dat is wel leuk. half zestig jaren. Ja, zeker. En het laatste nummer omdat ik ja, George Harrison met Bangladesh. ja, Bangladesh maakt heel veel indruk op mij destijds wat er allemaal gebeurde. En ja, George Harrison was mijn, eigenlijk, ja, was eigenlijk mijn groot idool uit de Beatles. En dat dat was zo'n indrukwekkend nummer. Dat was ook de meest rustige ja. voor volgens ja, dat Ja, maar een hele mooie vent. En, eh, had ook een hele goede connectie met Jackie Stewart. En dan heb je dan toch weer die link die, hey, <laughs> eh, die dan bij mij hoort. Zeg maar. <laughs> Goed. Uh, Led Zeppelin, Immigrant Song. <clears throat> Mamas and Papas Monday Monday. En George Harrison, Bangladesh. Kom maar dan. other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday. can can't trust that day Monday, Monday It just turns out that way Whoa, Monday, Monday Het zijn het toch weer lekkere plaatjes. het heeft Robert weer goed gedaan. Ja, dat heeft inderdaad goed uitgezocht, eh, Daan. want, eh, ik kan me nog herinneren uit die tijd dat er ook in Zandvoort een concert voor Bangladesh was. Dat was in de oude kabeloods aan de Vondellaan. Ja. En dat was heel erg druk bezocht. Het was goede muziek. En op een gegeven moment een gigantische knokpartij. Ongelooflijk. Mhm. En eh, daar stond Wim Buchel ineens. onze eigen Wim Buchel. dan Judo. Met zijn rug tegen de muur. En twee klapstoelen in zijn hand. Van kom maar jongens. En er stond een hele kring omheen. En ze dorsten het niet. <laughs> Ze deden het niet. Het was erg krap van hem dat hij dat deed. Ja, maar dat, dat zie ik hem eh, ook helemaal doen. Ja. Dat was zeker in die tijd. En, uh, eh, was iemand waar je beter omheen kon lopen dan er doorheen. Ja, dat, denk ik eh, ook. Duidelijk. Hij was toen beheerder van die camping die erachter lag. En hij had de, de, de, de bewaking, ja, orde had hij voor dat concert. Dat staat hem nog bij als de dag van gisteren. Goed, volgende drie nummers, want het is alweer vijf over half negen, luisteraars. U luistert natuurlijk nog steeds naar Golden CFM, het gouden oude programma van onze eigen CFM eh, Zandvoort. We gaan door met de Lemon Pipers Green Tambourine. Die heb ik uitgezocht, want jij had een nummer uitgezocht. Dat was eh, uit 1992 volgens mij of zo. Ja, dat klopt. Dat, dat was iets wat, eh, waarvan naar mijn idee een nummer bestaat uit de jaren 60. Maar jij kon het niet vinden. Nee, ik kon nou, dan ga ik je niet tegenspreken, want jij weet veel meer van muziek dan ik. <laughs> Dus uiteindelijk de Lemon Pipers zijn in plaats gekomen. Ja, en toen zei je vanavond eh, van, nou dat ken ik niet. Maar je blijkt ja, dat ik hem, ja, ja, dan ken je het dus wel als je het hoort, maar dat is meestal... Ik heb gewoon uitgezonden omdat het een ontzettend gezellig, lekker nummer is. Eh, ook een hit uit 68, One Hit Wonder volgens mij, van de Lemon Pipers. Dan gaan we naar eh, een man, een hele grote Nederlander, denk ik. Ramse Shaffi. Ja, Ramse Shaffi uitgekozen omdat ik in de, eh, de tijd dat ik nog op school zat, tussen mijn 16e en mijn 18e kennen we, gingen we heel veel naar, eh, eh, veel naar cabaret toe. En uh, Shaffi trad altijd wel ergens op in Amsterdam. en ja, de man stal je hart op een enorme manier. Dus dat zal wel warmte en liefde in die man, dat is echt wel heel apart. Heeft u ook een, met, een mooi met gezien? Uitgekozen. Niet ja. zo'n groot nummer, maar Safi Cantaat Ja, maar dat, is, dat is heel apart zelfs. Ja, dat is een heel apart nummer. Maar eh, trad hij toen al op met, met Lisbeth List? Eh, ja, hij heeft wel eens opgetreden toen al met eh, Lisbeth List. niet. ja. Maar het was gewoon, ja, gewoon mooi. Het is gewoon een heel mooi nummer. Dus uh, Ramse een, een man die we niet moeten vergeten eigenlijk. Nee, zeker niet. gebeurt ook niet, denk ik. Dan de Rolling Stones, Painted Black. Ja, Painted Black, gewoon omdat de Rolling Stones erbij horen, zeg maar. Dat is het enige wat ik eigenlijk kan zeggen. Maar A Line of Cars en de All Painted Black gaan we weer naar de auto's toe. Toch toch weer naar de auto's, ja. <laughs> Goed eh, Rob, we gaan ze laten horen. Kom maar dan. my green tambourine. see this thing happening to Painted Black, Rolling Stones, een grote hit uit 1966. Ik, herinner het me als de dag van gisteren, echt. Dus, Er zijn bepaalde nummers die blijven in je hoofd zitten. als ze het nu nog spelen, dan klinkt het nog zo goed. Ja, dat denk ik nummer dat eh, wat je eigenlijk bij wijze van spreken gisteren gemaakt kon hebben. Ja, ja, ja. Maar het is wel bijna 50 jaar geleden. Ja, <laughs> nou, we worden oud, joh. nou, hun ook. <laughs> <laughs> Dus goed, we gaan zo nu naar eh, drie eh, nummers die eh, qua tempo totaal verschillend zijn. Ja, het zijn totaal verschillende. Born to be Wild gewoon uit uh, de beroemde film Easy Rider. Ja, Easy Rider. Dat is een eh, ja, diepe indruk achtergelaten en nog steeds een droomwens om dat ooit een keer zelf te gaan doen. Ja, dat kan ik me iets voorstellen. Het zal altijd wel een wens blijven reizen, maar we gaan er toch voor. <laughs> Oké. En daarna de Seekers. Dat was nog voordat de nieuwe Seekers er waren. De carnaval is over. Ja, gewoon een nou. mooi nummer. En, ja, een heel, heel lekker nummer. Dat eh, komt toen was ik een jaar of tien of zo. En dat, eh, ja, dat, dat klonk gewoon mooi. En dan zat je thuis voor de radio met zo'n mooi plaatspelertje. Ja, ja, ja, ja. ja, had je dat soort nummers. Of je had een cassette recorder dan voor de radio houden en opnemen. Ja, ja, eh, met altijd doorheen geluld natuurlijk. <laughs> Familiegeluid op de achtergrond. Ja. En dan misschien wel in mijn ogen het mooiste nummer van de Beatles. Ja, dat vind ik zelf ook. En daarom McCartney Michel. Ja, prachtig. Michel is gewoon, uh, het, is een, een eenvoud eigenlijk. Ja. Eh, zo'n mooi nummer, ja. Dus ik denk, de Beatles horen er wel bij uit mijn selectie. Ja, vandaar dat hij eh, meegekomen is. helemaal goed. Luistert u naar Steppenwolf, The Seekers en de Beatles. say until I or what you mean to me. Until I do, I'm hoping you by now I'll get to you somehow Until I do, I'm telling you So you'll understand Michelle, ma belle Sont des mots qui vont très bien ensemble Très bien ensemble And I will say the only words I know that you'll understand. Nou, nou, nou, nou. tijd van gehoorzaamheid. Ja, tijd is er weer. Het klokje van gehoorzaamheid tikt. Roep. Ja, helaas. Ja. Eh, we, hebben nog, een, ja, we hebben maar een uur. Daar hebben we het al over gehad. Eh, ik wil in ieder geval nog zo meteen eh, Pink Floyd draaien met Arnold Lang. Nou, ben ik het helemaal mee eens. Want ik had ook zelf opgegeven, dus eh, <laughs> dat is geen enkel probleem. Ja, kijk, ik heb nog wel eh, drie andere nummers staan, maar ja, deze springt met kopperschouders er bovenuit voor mij. Ja, dat eh, ben ik helemaal met je eens. Een hele grote Pink Floyd. een andere keer anders dan. Heb jij, heb jij Pink Floyd wel eens live gezien? Ja, één keer live. Oh. twee jaar geleden of zo hadden een soort real-life show van ja, Australië. was ook erg goed. Ja, dus... Maar het is, het is een, ja, het is een aparte band. Het is een stuk van je, van je jeugd, zeg maar. Symfonische rock. Dus ja, deze mensen moesten erbij zijn. Ja, ja zeker. Dat, gaan we ook eh, draaien. Laat me horen, Daan. Het was in ieder geval weer een nieuwe eh, aflevering van uh, Golden Film. Luisteraars graag tot over twee weken voor de volgende. on the wall. a nasty sort of.